Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand opgepakt voor de bedreiging van een docent in Rotterdam. Die docent zit ondergedoken omdat hij wordt bedreigd vanwege een spotprint van een jihadist die in zijn klas hangt. Een vrouw van 18 uit Rotterdam is opgepakt. Ze zou als eerste via social media mensen hebben aangespoord de docent iets aan te doen. Het is nog altijd wachten op een uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. In vijf staten wordt nog druk geteld, maar er wordt nu vooral gekeken naar Georgia... Daar is 99% van de stemmen geteld. En liggen Donald Trump en Joe Biden nek aan nek. Correspondent Marieke de Vries. Als Biden Georgia pakt en Arizona vasthoudt... dan komt hij op 279 kiesmannen. En inderdaad, dan is hij, of zou hij de winnaar zijn van deze presidentsverkiezingen. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Hoewel er wel al voorgesorteerd wordt hier en daar op die mogelijke uitslag. Amerikanen zijn er langzaam wel klaar mee. Want de hele nacht wordt op meerdere plekken gedemonstreerd politie heeft ook een tip gekregen dat mensen plannen hebben om het stemmetellen in Philadelphia te onderbreken. Er is volgens wetenschappers bijna geen ijs meer op de Noordpool. Normaal gesproken bevriest water dat in de zomer gesmolten is rond deze tijd weer. Maar het was deze zomer zo warm dat dat nu niet lukt. Deze onderzoeker maakte van dichtbij mee hoe snel het smelten kan gaan. En toen begon de boel te scheuren. En dit is, een, eh, nou ja, dit is dus zo'n scheur die ontstaat in, eh, in een half uurtje tijd. Weerman en klimaatonderzoeker Peter Kuipers-Munneke vertelt hoe het zit. En we hebben op dit moment zo'n 75% minder zeeijs dan 40 jaar geleden. Nou, en als je die lijn gewoon zou doortrekken, dan zit je over 14, 15 jaar ongeveer op nul zeeijs in het Noordpoolgebied in de zomer. Dan is er dus helemaal geen ijs meer op de Noordpool. Dat is heel slecht voor de ijsberen, walvissen en andere dieren die daar leven. Het weer steeds meer zon wordt 9 tot 12 graden. Morgen zonnig en zacht, maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er best veel vertraging voor de A22 Velzen richting Beverwijk.